ze met het NOS-journaal. Bij een explosie in Turkije, vlak bij de grens met Syrië... zijn zeker 27 doden gevallen. Ook zouden ongeveer 100 mensen gewond zijn geraakt. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt. Volgens de Turkse autoriteiten gaat het om een zelfmoordaanslag... door leden van Islamitische Staat. De explosie was in de tuin van een cultureel centrum in het dorp Suruç. Daar was net een conferentie bezig over de wederopbouw van de stad Kobani, die zo'n 10 kilometer verderop ligt. In Kobani is hard gevochten tussen terreurgroep Islamitische Staat en Koerdische milities. Nabestaanden van slachtoffers van ongevallen, geweldsmisdrijven of een medische fout krijgen recht op een schadevergoeding. Minister van der Steur heeft een wetsvoorstel daarover naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om slachtoffers die ernstig gewond zijn geraakt of zijn overleden. De schadevergoedingen moeten worden betaald door diegene die aansprakelijk is gesteld voor het ongeval of het misdrijf. Paul van As is ontslagen door de Indiase Hockeybond. Van As werkte sinds januari als bondscoach in India en won het Aziatisch kampioenschap. Ook plaatste hij zich met het nationale team voor de Olympische Spelen van Rio volgend jaar. Volgens de krant The Times of India heeft Van As zich gisteren niet op een trainingskamp in België gemeld. Ook heeft Van As eerder een aanvaring met de president van de bond gehad. Twee passagiers van een Transavia-vliegtuig hebben aan boord de gezagvoerder mishandeld. Hij is gewond geraakt en heeft aangifte gedaan. De twee misdroegen zich tijdens een vlucht van Schiphol naar Barcelona. Volgens het cabinepersoneel waren ze dronken. Toen de gezagvoerder ze daarop aansprak, werd hij geslagen en bespuugd. De twee zijn opgepakt door de Spaanse politie. Waar ze vandaan komen is niet bekendgemaakt. gemaakt. Het weer is bewolkt, maar vooral in het oosten en noordoosten schijnt de zon ook af en toe. Later vanmiddag kan er een bui vallen en de temperatuur ligt rond de 23 graden.